Op verschillende plaatsen langs de grens met Thailand wordt gevochten. Duizenden inwoners van Birma zijn naar Thailand gevlucht. In de stad Miawadi houden opstandelingen een politiebureau en een postkantoor bezet. Gisteren waren in Burma de eerste verkiezingen in 20 jaar. Het Westen heeft veel kritiek op het verloop van de verkiezingen. Ze zouden oneerlijk zijn geweest. De oppositie deed niet mee. Het omstreden kernafvaltransport in Duitsland nadert langzaam zijn eindbestemming. De trein is aangekomen op het station van Dannenberg... en vandaar gaan de containers met vrachtwagens naar Gorleben. Daar wordt het nucleaire materiaal opgeslagen in een oude zoutmijn. Gisteravond hielden duizenden demonstranten de trein met kernafval tegen. Het kostte de politie veel moeite om de betogers van het spoor weg te halen. Minister Opstelten wil jongeren die in hun buurt overlast veroorzaken harder aanpakken. Hij wil de wet aanscherpen zodat jongeren die in de fout gaan een gebiedsverbod kunnen krijgen van maximaal twee jaar. Ze kunnen dan nog wel gewoon naar huis en naar school. De strengere aanpak geldt voor jongeren vanaf 12 jaar en kan door de rechter worden opgelegd bij openlijk drugsgebruik, samenscholing of vernieling. In Amsterdam hebben onbekenden vannacht het partijkantoor van de PvdA met verf besmeurd. Ook is geprobeerd pallets bij het gebouw in brand te steken. Wie de daders zijn is niet duidelijk en ook niet wat hun motief was. De PvdA in Amsterdam doet aangifte. In Irak zijn bij een bomaanslag in de Sjiïtische heilige stad Karbala zeker tien mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn pelgrims uit Iran. Ze werden gedood toen een autobom in een drukke straat tot ontploffing werd gebracht. Er zijn ook tientallen gewonden. Karbala is vaker het toneel van aanslagen, meestal door Soenitische terreurgroepen. Ze hebben het gemunt op de vele Sjiitische pelgrims die de stad bezoeken. Het weer bewolkt en in het oosten kansen wat regen of motregen. Het is vanmiddag ongeveer 7 graden.